Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De crimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, verblijft in Sierra Leone. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichten van Follow the Money en het AD. De 33-jarige L is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij werd in juni vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel. Volgens de rechter was hij betrokken bij zes drugstransporten en gaf hij opdracht tot moord. Het OM zegt alles op alles te zetten om Jos L zijn straf te laten uitzitten. En in België is El veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor drugshandel en mishandeling. Bij een Israëlische droneaanval op een auto op de westelijke Jordaanoever zijn twee doden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Het Israëlische leger zegt dat het bij een luchtaanval een voertuig heeft getroffen met daarin een terroristische cel, maar gaf verder geen details. De aanslag was bij, het stadje, bij een stadje even ten zuiden van de stad Jenin. Daar begon het Israëlische leger vier dagen geleden een aanval op Palestijnse militanten. In Franeker woedt een zeer grote brand in een loods met auto's. Het vuur was al snel uitslaand. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn bezig het te bestrijden. Ze proberen te voorkomen dat de brand overslaat op omliggende woningen in Franeker. Die 20 huizen zijn allemaal ontruimd. Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. Nederland heeft een Mexicaan opgepakt die zou meewerken aan het ontduiken van strenge sancties tegen Noord-Korea. Volgens de Amerikaanse justitie werd zijn identiteit gebruikt door twee Noord-Koreanen. Die waren onder dekmantel betrokken bij zogeheten laptop farms. Amerikaanse bedrijven waarin het geheim honderden miljoenen dollars worden verdiend voor het regime in Pyongyang. Dan het weer. In het zuidoosten nog regen. Vannacht gaat het op meer plaatsen regen. Het is dan een graad of 7. Ook morgenochtend af en toe een bui. In de middag in het westen droog bij ongeveer 7 graden.